Sophie Verhoeven met het NOS-journaal. In Macedonië zijn in een rivier bij de grens met Griekenland... de lichamen gevonden van drie migranten. Waarschijnlijk hebben ze geprobeerd via het water Macedonië binnen te komen. De doden zijn twee mannen en een vrouw. De plek waar de lichamen zijn gevonden ligt vlakbij het vluchtelingenkamp bij Idomeni... aan de Griekse kant van de grens. Daar zitten duizenden migranten in een kamp... sinds Macedonië de grens hermetisch sloot voor vluchtelingen. Het aantal vacatures in het middelbaar onderwijs is in de eerste twee maanden van het jaar met 50 gestegen. Er kwamen 1100 vacatures bij. de eerste maanden van vorig jaar waren dat er 740. Het is vooral moeilijk om tussentijds docenten te vinden als vervanger bij ziekte of zwangerschap. De vraag is het grootst bij Duits, natuurkunde, wiskunde, Engels en Nederlands. Uit nood staan gepensioneerde docenten voor de klas. Stichting Brein mag gegevens van illegale uploaders van films en series op torrentsites gaan gebruiken. De stichting krijgt daarvoor een vergunning van de autoriteit persoonsgegevens. Brein kan nu IP-adressen en gebruikersnamen van uploaders verzamelen om het illegaal delen van films en series aan te pakken. Wel moet Brein dit soort data nog koppelen aan een specifiek persoon. Daarvoor hebben ze de internetproviders nodig. Die hebben steeds gezegd daaraan niet zomaar mee te werken dus waarschijnlijk komt hier nog een rechtszaak over. Femke van den Driessen stopt per direct met veldrijden. Bij de Belgische van 19 werd in januari tijdens het WK in Heusden-Zolder... een motortje in een van haar fietsen gevonden. Van den Driessen riskeerde een lange schorsing en een zware boete. Nu ze gestopt is, hoeft ze zich niet meer te verdedigen... voor de disciplinaire commissie van de Internationale Wielerunie. Het weer nog, het is vrij zonnig in het grootste deel van het land. In het noorden zijn wolkenvelden. Het wordt 8 tot 10 graden bij een frisse, matige noordoostenwind. Dit was het NOS...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 your style Feel the pain, feel the joy, and sidestep the little bits of history repeating. stuck in a van as far away as I possibly can. Stuck in a mood so far away that it couldn't be good. My back hurt and it rains.